Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige clubs houden de deuren toch maar weer dicht. Ze zijn nog geen twee weken open geweest, maar sommigen houden het alweer voor gezien. Voor de zekerheid, de coronabesmettingen lopen te hard op, vinden ze. Sommige plekken raakten dansende mensen massaal besmet, zoals in deze discotheek in Enschede. Het meest gemis is gewoon eh, de vrouwtjes ah weer mag, een beetje mag aaien, maar gewoon eh, het drankje doen met vrienden zijn, met, met elkaar zijn, dan stop, dan stop, dan stop. Die locatie bleek ook een topplek voor het coronavirus. Minstens 180 bezoekers van het eerste feest na de versoepelingen raakten besmet. Vandaag komt het OMT met een spoedadvies. Het kabinet wil weten of er weer extra coronamaatregelen nodig zijn. Hulpverleners in Miami zijn gestopt met zoeken naar overlevenden... in de resten van het appartementencomplex dat twee weken geleden instortte. Volgens de brandweer van de Amerikaanse stad is het uitgesloten... dat er nog iemand levend onder het puin ligt. Het dodental is opgelopen naar 54 er worden nog 86 mensen vermist. Er is meer bekend over de twee mannen die worden verdacht van de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Volgens onder meer de Telegraaf is de Rotterdamse verdachte de 21-jarige Delano G. De Poolse verdachte zou de 35-jarige Camille E. zijn uit Maurik, dat ligt in de Betuwe. Morgen wordt bepaald of ze langer blijven vastzitten. Hoe het met Peter R. de Vries gaat weten we niet. Italië en Engeland staan tegenover elkaar in de finale van het EK voetbal. De Denen moesten het in de verlenging afleggen tegen de Engelsen. Aanvoerder Harry Kane benutte een penalty in de rebound en daarmee kwam de eindstand op 2-1. De Engelsen gingen na het laatste fluitsignaal helemaal uit hun dak, merkte correspondent Tim de Wits. Ik ben eh, even weggelopen uit een, een totaal losgeslagen menigte, moet ik je vertellen. Want het is hier natuurlijk zo'n gigantisch feest hier. Eh, na de overwinning van de Engelsen. Jeetje, Mina zeg, eh, ik ben, <laughs> ik ben nog even aan het bijkomen. Maar ja, ongekend. het is gewoon gelukt. Je kunt je wel voorstellen hoe groot het feest hier vanavond is. Na de gewonnen WK-finale in 1966 was het de Engelsen nooit meer gelukt om tot de finale van een groot toernooi door te dringen.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 you're feeling blue when people tell you what to do, you just wanna run, run from all your sorrow. To admit you missed your goal, since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow.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 like. Mm. take from each other. regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sommige uitgaansgelegenheden gaan weer dicht nu het aantal coronabesmettingen oploopt. De clubs en discotheken waren net een paar weken open... maar ze vinden het risico te groot dat mensen er besmet raken. De politie in Haiti meldt dat vier verdachten van de moord op president Moïse zijn doodgeschoten. Twee anderen zouden zijn gearresteerd. De mannen hielden drie agenten in gijzeling, maar die zouden zijn bevrijd. In Londen is een volksfeest gevierd nadat de Engelse voetballers zich gisteravond hadden geplaatst voor de finale van het EK.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 If you just don't talk to me, babe Flowing through my head There's a question, is she needing Another side of a man looking at me Looking at the last three years like I did I could never see us ending like this Seeing your face no more my pillow It's a scene that's never happened but after this episode I see You can never tell how the next day life could be Do you know what it feels like is so.